Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij het Centraal Station in Den Haag zijn vijf mensen aangehouden. Ze gooiden met stenen. Ook op het Malieveld zijn twee mensen gearresteerd. De demonstratie tegen de coronamaatregelen is afgelopen. Er zijn nog wat mensen op het terrein. Die moeten van de politie ook weg. Vanmiddag is het een tijd onrustig geweest. Bij het Centraal Station voerden de ME charges uit... toen de politie daardoor hooligans werd belaagd. Ook leidden demonstranten op de Utrechtse baan tot verkeershinder de demonstratie tegen de coronamaatregelen was vrijdag door burgemeester Remkes verboden. Hij vreesde voor een te grote opkomst. Toen er toch honderden demonstranten kwamen... gaf Remkes aan het begin van de middag alsnog toestemming voor een korte demonstratie. Toen groepen hooligans van het Malieveld naar het station trokken... greep de politie in. Er liggen nog 55 coronapatiënten op een IC, twee minder dan gisteren. En het RIVM meldt dat het vandaag 98 nieuwe geconstateerde besmettingen zijn... drie nieuwe ziekenhuisopnamen en één coronadode. In Nederland zijn nu 6.090 mensen overleden... van wie vaststaat dat dat ten gevolge van het coronavirus is. Bij bijna 50.000 mensen is het virus vastgesteld. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt hoger. En in verband met een ongeluk waarbij een man om het leven kwam... die zich in een winkelwagentje door een auto liet voortrekken... heeft de politie een man van 18 uit Zevenaar aangehouden. De man van 19 uit Velp stond volgens getuigen in het winkelwagentje... dat aan een auto was vastgemaakt. De man die is aangehouden bestuurde de auto. Bij de stunt viel de man uit het winkelwagentje... raakte zwaar gewond en overleed ter plekke. Het weer. Vanuit het westen neemt geleidelijk de bewolking toe. Aan het einde van de middag en in de avond kan hier en daar wat regen vallen. Het is 20 tot 26 graden geworden vanmiddag. Morgen eerst zonnig, daarna wat stapelwolken, maar het blijft droog.